Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Uit een peiling onder 7000 zorgprofessionals blijkt dat een 1 vijfde van de verpleegkundigen en artsen de afgelopen maanden is uitgevallen door klachten. In de helft van de gevallen voor langere tijd. Ze zeggen onder meer last te hebben van moeheid, slaapproblemen of concentratieproblemen. Beroepsverenigingen vinden het belangrijk dat er ruimte komt voor vakantie en verlaging van de werkdruk om eventuele burn-outs te voorkomen. Een op de tien vrouwelijke studenten in Nederland is slachtoffer van verkrachting tijdens hun studententijd, blijkt uit onderzoek van Amnesty International. Slechts een fractie van de studenten meldt het bij een vertrouwenspersoon. De meeste studenten weten niet bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Voor het onderzoek werden meer dan duizend studenten ondervraagd. Tientallen websites van overheden zijn slecht beveiligd, meldt Trouw. Op de sites is de inlogpagina voor de beheerder makkelijk te vinden. Daardoor zijn de sites kwetsbaar voor hacks. Het is tegen de richtlijn om een website zo in te richten. De sites van onder meer gemeenten, GGD's, waterschappen en Belastingdienst maken gebruik van het systeem WordPress. Het is lastig daarin de inlogpagina te verbergen. In Frankrijk wordt vandaag officieel de pas sanitair ingevoerd. Dat is het officiële bewijs dat je volledig gevaccineerd bent, negatief getest bent of antistoffen tegen corona hebt. De pas, een app op je telefoon, is verplicht voor iedereen die een evenement met meer dan duizend mensen wil bezoeken en ouder is dan 11 jaar. Curaçao is een stapje dichter bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar gekomen. Het team speelde gelijk met 0-0 tegen concurrent Guatemala. Beide hebben evenveel punten, maar Curaçao heeft een beter doelsaldo... en is daardoor de winnaar in hun groep van de tweede kwalificatieronde. Maar ze zijn er nog lang niet, want er volgen nog twee rondes. Curaçao heeft nog nooit meegedaan aan een WK. Het weer. Vandaag wordt een zonnige dag met temperaturen van tussen de 22 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 the rising sun, yeah, run, run, run. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit een peiling onder 7000 zorgprofessionals blijkt dat 1 vijfde van de verpleegkundigen en artsen de afgelopen maanden is uitgevallen door klachten. Ze zeggen onder meer last te hebben van moeheid, slaapproblemen of concentratieproblemen. Amerikaanse miljardairs als Amazon-topman Bezos en Tesla-oprichter Musk betalen nauwelijks inkomstenbelasting, blijkt uit onderzoek. Zij en andere miljardairs komen ermee weg door hun inkomsten op papier laag te houden. En in heel Europa stijgt de prijs van karton met 30 tot 65 procent.